Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De overlevingskans van mensen met kanker neemt elk jaar met ongeveer 1% toe. Tweederde van de patiënten die in 2013 de diagnose kanker kregen... was vijf jaar later nog in leven. Dat meer patiënten de ziekte kunnen overleven... komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen. Het Nederlandse baggerbedrijf Van Oort is betrokken bij mensenrechten schendingen in Angola. Dat meldt Trouw. 3000 families zouden met geweld uit hun huis zijn verdreven... voor een stadontwikkelingsproject. Naast Van Oort zijn ook ING en Atradius bij het bouwproject betrokken. ING en Van Oort zeggen tegen Trouw dat ze zich gaan inzetten... voor compensatie voor de verdreven bewoners. De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt wereldwijd nog steeds toe. Dat meldt Oxfam Novib. Volgens de organisatie zijn ruim 2000 miljardairs samen rijker dan de 4,5 miljard armste mensen die 60% van de wereldbevolking uitmaakt. Oxfam zegt dat de ongelijkheid onder meer toeneemt omdat de allerrijksten en multinationals minder belasting betalen. China maakt zich steeds meer zorgen om de nieuwe variant van het coronavirus... nu het ook in de hoofdstad Peking is vastgesteld. Het totaal aantal ziektegevallen staat inmiddels op bijna 200. De autoriteiten zijn vooral bang dat het virus zich komend weekend verspreidt... als miljoenen Chinezen door het land reizen vanwege het Chinees nieuwjaar. Tot nu toe zijn drie mensen overleden aan het mysterieuze virus. De Britse prins Harry zegt dat hij geen andere keuze had... dan een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. Harry en zijn vrouw Meghan namen deze beslissing... zodat ze een rustiger leven kunnen leiden. De prins zegt het verdrietig te vinden dat hij daarom zijn werkzaamheden voor de koninklijke familie moet neerleggen. Het is voor het eerst dat Herbie reageert op zijn breuk met het Koningshuis. Het weer. Vanochtend kan het lokaal glad zijn bij een temperatuur onder het vriespunt. Ook is het op veel plaatsen mistig. Vanmiddag schijnt vaker de zon en staat er weinig wind.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 I bet you wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Zandvoort ook op internet.